Gestart. Mark Visser met het NOS Journaal. Een overgrote meerderheid Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een voorstel om het visumvrij reizen naar de VS deels aan banden te leggen. Door de maatregelen moeten mensen die de afgelopen vijf jaar Irak, Syrië, Iran of Soudaan hebben bezocht een visum aanvragen. Het wetsvoorstel is ingediend omdat de daders van de aanslagen in Parijs zonder visum naar de VS hadden kunnen reizen. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump pleitte maandagavond voor een inreisverbod voor moslims. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraken, niet alleen van het Witte Huis, ook van veel conservatieve republikeinen. De sfeer bij de onderhandelingen op de klimaattop in Parijs is boven verwachting positief, melden bronnen aan de NOS. Ligt sinds zaterdag een ontwerptekst met daarin was nog geen overeenstemming bereikt over honderden onderwerpen. Volgens bronnen gaat het de Fransen lukken om dat aantal terug te brengen tot maximaal 20. Vanmiddag moet er een nieuwe tekst klaar liggen. Daarna komen alle landen bij elkaar om verder te onderhandelen en dat kan dan weer de hele nacht duren. Bijna de helft van de Nederlandse artsen huilt wel eens op het werk, blijkt uit een onderzoek in het tijdschrift Medisch Contact. Een kwart van de artsen heeft afgelopen jaar gehuild in het bijzijn van patiënten. Veel artsen schamen zich voor hun tranen, blijkt uit het onderzoek. De helft van de ruim 770 ondervraagde artsen vindt dat ongepast als artsen in de spreekkamer huilen. Ruim 40% vindt het juist dat het van empathie getuigt. Vaak huilen de artsen om het ontroerende verhaal en het lijden van de patiënt... of als een situatie van de patiënt doet denken aan een eigen ervaring. Dan nog het weer. Vannacht overal droog, brede opklaringen... en de temperatuur zakt naar 5 tot 9 graden. Overdag veel zon en 8 tot 10 graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst is kerst met ZFM.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 myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. And what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure. Stuur jullie allemaal fijne dag.